ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Rijn en Maarse 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij.